een Klomp met het NOS-journaal. Er komen 100.000 nieuwe opvangplekken voor vluchtelingen langs de Balkanroute. Dat is een van de afspraken die Europese leiders hebben gemaakt tijdens de vluchtelingentop in Brussel. De helft van de 100.000 plekken moet in Griekenland komen, de andere helft verderop langs de route naar West-Europa. De deelnemers van de top, onder wie staatssecretaris Dijkhoff, hebben een 17-stappenplan opgesteld om de vluchtelingencrisis op de Balkan aan te pakken. Zeker 110.000 Turkse Nederlanders hebben deze week gestemd voor de parlementsverkiezingen in Turkije. Dat is een flinke toename vergeleken bij de vorige verkiezingen van vijf maanden geleden. Toen brachten 76.000 Turkse Nederlanders hun stem uit. Ze konden de afgelopen vijf dagen stemmen op drie plekken in het land. De verkiezingen in Turkije zelf zijn zondag. Die zijn nodig omdat de coalitieonderhandelingen de vorige keer mislukten. Voor de westkust van Canada is een toeristenboot met 27 mensen aan boord gezonken. Volgens de Canadese autoriteiten zijn erbij zeker drie mensen verdronken. De boot had toeristen aan boord die walvissen wilden gaan spotten bij Vancouver Island. Aan het einde van de middag kreeg de kustwacht een noodsignaal binnen. Het is onduidelijk wat er precies is misgegaan. Een aantal mensen is gered, maar nog niet alle opvarenden zijn gevonden. De kustwacht is daarom bang dat het dodental nog oploopt. Koningin Maxima's slaat het ochtendprogramma op de tweede dag van het staatsbezoek aan China over. Ze heeft koorts en krijgt bezoek van een arts, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Later op de dag wordt het koninklijk gezelschap verwacht in het parlementsgebouw in Peking. Daar worden ze officieel ontvangen door president Xi Jinping. In overleg met de arts wordt besloten of koningin Maxima daar wel bij kan zijn. Het weer nog wat bewolking met minima tussen de 4 en 8 graden.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 Het eten dat ze krijgen is de rijkdom van het veld. Het dier haast 1500, een naaie heerskepaar. Ze boeren er met toender, ze bleven But scoort ze naast het bed. Ze jeuzelt honderd uit en de taal die men haar bijbracht had.